Nederland droeg per saldo 3,4 miljard euro af aan Europa. En daarmee stond Nederland op de vierde plaats van netto-betalers... na Duitsland, Italië en Frankrijk. Polen, Griekenland en Hongarije zijn de landen die per saldo het meeste geld van Europa ontvangen. De uitkeringsinstantie UWV kreeg in 2009 het meeste Europese geld dat voor Nederland was bestemd, 43 miljoen. Dat is onder meer gebruikt voor projecten om meer ouderen en gehandicapten aan het werk te krijgen. De Tweede Kamer wil hoe dan ook voorkomen dat er nog scholen te dicht bij snelwegen worden gebouwd... als de gezondheid van kinderen daardoor in gevaar kan komen. Afgelopen dag meldde het Astmafonds dat meer dan 60.000 kinderen naar scholen gaan waar te veel luchtvervuiling is. Bijna 300 scholen staan minder dan 300 meter van een snelweg. Er wordt nu al wel gemeten hoe groot de vervuiling is, maar dan gaat het om gemiddelde. Bijvoorbeeld ook op zondagmorgen of op een plaats waar geen school staat. De PvdA en andere oppositiepartijen willen dat de regels voor het meten worden aangepast. En ook regeringspartij CDA wil dat schoolkinderen beter worden beschermd tegen vervuiling. Een schilderij van Picasso heeft bij het veilinghuis Sotheby's in Londen 29 miljoen euro opgebracht. Het is het Doek La Lecture uit 1932. Daarop staat Picasso's 17-jarige minnares Marie-Thérèse afgebeeld, slapend met een boek op schoot. Het was het duurste werk op de veiling en bracht bijna twee keer zoveel op als verwacht. De koper van het werk is anoniem en bracht telefonisch het winnende bod uit voor het schilderij van Picasso. Het weer, hier en daar mist en in vrijwel het hele land lichte vorst. Overdag eerst nog grijs en nevelig, maar later bijna overal zon. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 9.